Gert met het NOS Journaal. de Franse onderzoekscommissie die de crash met het toestel van German Wings in de Franse Alpen heeft onderzocht. De crash een jaar geleden was geen ongeluk, al snel bleek dat de piloot Andreas Lubitsch het toestel met opzet had laten neerstorten. Achteraf bleek dat hij leed aan depressies. De Franse onderzoekscommissie concludeert dat geen van de artsen die Lubitsch heeft geconsulteerd Germanwings heeft gewaarschuwd. Twee weken voor de crash had een arts Lubitsch geadviseerd om zich te laten opnemen in een psychiatrische kliniek. De politieagent die gisteravond in Eindhoven een man in de borst schoot... handelde uit noodweer. Dat zegt politievakbond ANPV tegen Omroep Brabant... na het bekijken van de opnames van een buurtbewoner. Volgens de bond was er duidelijk sprake van een bedreigende situatie. Op de beelden is te zien dat de man achter een van de agenten aanzit... en er een worsteling ontstaat waarbij een agent op de grond valt. Zijn collega trekt erop op zijn wapen en er klinken twee schoten. Volgens de politie dreigde de man met een scherp voorwerp. Dat laatste is niet te zien op de beelden. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. De Zuid-Koreaanse Go-speler Lee Sedol heeft de vierde partij gewonnen van de computer. Sedol was uitgedaagd om vijf wedstrijden te spelen tegen de computer AvaGo... om te kijken of die het uiterst ingewikkelde spel beheerst. Tot schrik van veel Go-liefhebbers werden de eerste drie wedstrijden gewonnen door de machine. Vandaag revancheerde Sedol zich, dinsdag wordt de vijfde en laatste wedstrijd gespeeld. Het weer op veel plaatsen zonnig, vooral in het oosten soms nog wolkenvelden. Vanmiddag overal zonnig, het wordt maximaal 10 graden.